Voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN is begonnen met het evacueren van Afrikaanse migranten uit Libië naar Italië. De vluchtelingen zitten nu onder erbarmelijke omstandigheden in Libische detentiecentra. Italië krijgt steeds meer kritiek omdat het de Libische kustwacht helpt bij het tegenhouden van migranten. Daarom neemt Italië nu vluchtelingen op deze manier op. De vader van de ontvoerde peuter Insia is niet van plan het kind vanuit India terug te brengen naar Nederland. Vandaag bepaalde de rechtbank in Den Haag dat hij dat moet doen, maar zo'n uitspraak betekent in India niets, zegt de vader op Twitter. Insia werd vorig jaar in Amsterdam door drie mannen ontvoerd in opdracht van de vader. Ze woont nu bij hem in Mumbai. De VN-veiligheidsraad heeft nieuwe sancties opgelegd aan Noord-Korea. Daardoor wordt de olie-export met 90% verminderd. De resolutie was ingediend door de VS naar aanleiding van de laatste Noord-Koreaanse raketproeven. De Veiligheidsraad stemde er unaniem mee in. Ook China, de belangrijkste handelspartner van Noord-Korea, ging akkoord. Op de Haringvlietbrug zijn zo'n 20 auto's beschadigd geraakt... doordat een onderdeel van de brug had losgelaten. Het gaat om een metalen voegovergang tussen het bewegende en het vaste deel van de brug in de A29. Dat leidde tot lekke banden en bij een vrachtwagen tot een lek in de dieseltank. Wie schade heeft kan contact opnemen met Rijkswaterstaat. Voor Serious Request van 3FM. De minister droeg de witte schoenen met bloemetjes tijdens de bordesscène met het nieuwe kabinet. Veel mensen vonden de schoenen wel erg frivol. Op de 3FM-veiling is er tot nu toe ruim 1000 euro voor geboden. In de eredivisie heeft ADO Den Haag thuis met 4-0 gewonnen van PEC Zwolle. Het weer, het is nevelig met af en toe motregen. In de loop van de nacht wordt het zicht beter. Minima tussen 5 en 9 graden. Morgen veel bewolking met wat lichte regen. Het wordt dan 9 of 10 graden. Zondag en maandag verandert er weinig. Dinsdag is er wat meer zon, maar valt er ook een bui.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 Ooh, Ooh. And it said the one for me. No, no, no, no, no, no. no, no, you're not the one for me. Ooh. en stuur u allemaal fijne dagen.